Goedemiddag, ik ben Jeroen Gortworst en dit is het nieuws van NOS op 3. 18 Belgische studenten worden vervolgd voor de dood van een eerstejaars. Sanda Dia van 20 overleed drie jaar geleden tijdens de ontgroening van een studentenvereniging uit Leuven. Hij moest daar allerlei heftige dingen doen, vertelt onze correspondent. Sanda en zijn twee medestudenten moeten hier een gat graven. En dat gat wordt gevuld met koud water. Daar moeten ze vervolgens urenlang in zitten, terwijl ze urine en vissaus te drinken krijgen uiteindelijk moeten ze zelfs een levende goudvis doorslikken. Uiteindelijk viel Dia om. Hij overleed een paar dagen later in het ziekenhuis. De 18 mensen die bij de ontgroening betrokken waren... haalden daarna allemaal bewijs weg en verwijderden gauw hun appjes. Na een politieonderzoek kwam de boel toch weer boven water. Ze komen daardoor alsnog voor de rechter. Het Moderna-vaccin beschermt je na een half jaar nog bijna net zo goed tegen corona. Dat zegt de fabrikant zelf. Uit een eerste onderzoek blijkt dat de effectiviteit na een half jaar maar een fractie daalt. Van 94 naar 93 procent. Daardoor lijkt het erop dat Moderna op langere termijn beter werkt tegen corona dan een prik van Pfizer. Zes militairen die racistische en discriminerende foto's deelden via WhatsApp worden daar toch niet voor vervolgd. Ze werden in juni geschorst na meldingen over die appjes. De berichten waren op zich wel strafbaar, zegt het OM nu. Maar omdat ze gedaan zijn in een besloten appgroepje is het niet nodig om de militairen te vervolgen. En medailles in alle kleuren vandaag. Vanmorgen was er al goud voor baanwielrenster Sanne Braspennings. En bij de Zevenkamp zijn daar vanmiddag zilver en brons aan toegevoegd. Anouk Vetter werd tweede. Plek 3 was voor Emma Oosterwegel. Die moest er op het laatste onderdeel nog hard voor werken, zag commentator Andy Houtkamp. Oosterwegel moet er ook alles uitgooien. Alles uitgooien om de bronzen plak te pakken. En dat gaat lukken hoor. Dat gaat lukken. Oosterwegel gaat brons pakken. En hoe is het met Anouk Vetter? Die gaat gaat zilver pakken. Het is echt zo. Echt. Ik droom niet. Het is brons voor Oosterwegel. En het is zilver voor Anouk Vetter. Het weer dan nog. Het is op veel plekken regenachtig. Vooral in het noorden en oosten flinke buien met soms zelfs onweer. En het wordt een graad of 23. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A7 Den Oever Heerenveen staat bij Zand een file van 3 kilometer... en de vertraging is daar een half uur. De oorzaak is een vrachtwagen met pech. Het verkeer richting Friesland kan voorlopig beter omrijden via Flevoland over de A1 en de A6.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 I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I get drunk, wake up, I'm your touch hoofdletter Van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits.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 Anouk Vetter pakte het zilver, Emma Oosterwegel het brons. En Team NL staat nu al op 29 medailles, een record. De gevluchte atlete Kristina Timanovskaya hoopt ooit terug te keren naar een vrij wit Rusland. Dat zei ze in een persconferentie in Warschau. Ook wil ze landgenoten helpen die in een vergelijkbare situatie zitten. De GGD Hollands Midden heeft aangifte gedaan tegen viruswaarheidvoorman Willem Engel vanwege intimidatie. Hij riep op Twitter op om foto's en filmpjes te maken van GGD-medewerkers bij mobiele priklocaties, zodat ze voor de rechter kunnen worden gebracht. Het weer, af en toe zon, maar er trekken ook felle buien over. Het is een graad of 22. Morgen ook buien en dan een stevige wind. Now I'm crazy for your love. Can't believe I'm crazy for your love.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 zomer met ZFM, zon, zee, zandvoort en I am a man you see and one day I will be a lion in the morning sun. Lazy pulling daisies at be past three, a lion in the morning sun. One day I'll get fat and sit in my chair, Lion in the morning sun. What about all the grass between your toes? It's a part of you and a part of me. La la la la, where are the ladies with all these upper gravies for a drink? my brain. Light in the morning sun. The rain in Spain falls mainly on the plain. Light in the morning sun. Oh, shaking my tail like the panthers at night. Light in the morning sun. Growling at dogs just to give them a fright. Light in the morning sun.